talent, humor en emotie zie je in Ministars. Vanaf vrijdag om half negen op SBS 6. Je laptop. Hij doet het nog, maar hij is onwijs traag. Hoog tijd voor een nieuwe dus. Alleen, welke wordt het? Geen paniek. We hebben de laptop die voldoet aan jouw wensen al te bouwen. Je vindt hem als Coolblues keuze op coolblue.nl. Echt wonderbaarlijk. Ik heb nog nooit zo'n simpel meesterwerk gezien voor zo'n lage prijs. Oh. Dat is de kunst van Simpel. 3 gig data, 500 sms'jes en 250 minuten voor maar 57. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. Nu bij Koebloe. 80 euro korting op de adviesprijs van de Lenovo IdeaPad Windows Laptop. Bestel hem in de Koebloe app. Radio is 538. Nederlandse skiester overleden in Tirol. 538 Nieuws, ANB. In Tirol is een Nederlandse vrouw van 28 jaar om het leven gekomen bij een ski Dat melden Oostenrijkse media. Haar vriendin raakte zwaar gewond. Ze zouden zijn uitgegleden op een steil gedeelte dat bevroren was en vielen 100 meter naar beneden. Het dodelijke slachtoffer kwam tegen een boom aan en was niet meer te redden. Een jongetje van 11 is gisteravond zwaar gewond geraakt door vuurwerk. Zijn hand moest worden geamputeerd en hij is ook een oog kwijt. Dat zeggen artsen van een Utrecht ziekenhuis tegen RTL Nieuws. Het is niet duidelijk of het slachtoffer zelf het vuurwerk heeft aangestoken of dat het iemand anders was. Bij een frontale botsing in het Gelderse Appeltern is vanmiddag een Oekraïense vluchteling om het leven gekomen. Volgens Omroep Gelderland woonde het slachtoffer in een noodopvang in de buurt en is de verslagenheid daar groot. Bij het ongeluk raakten ook vier mensen gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt uitgezocht. Lula da Silva is nu officieel de nieuwe president van Brazilië. Hij werd na zijn beëdiging in een open auto door de hoofdstad gereden. De politie hield kort voor de ceremonie een man aan die explosieven en steekwapens bij zich had. Ze verkwamen zo dat er misschien een aanslag op Lula werd gepleegd. En dan het 538 weer door weer.nl. Vanuit het zuiden krijgen we regen en dat houdt aan tot morgen. Het wordt dan een graad of 10. En als je meer wil weten over het weer, kijk dan even op weer.nl. Vivit. Lekkere drinkyoghurt met vitamine voor je afweersysteem. Even bijtanken en door. Door van je vlog naar je vrienden, van het shoppen naar de bios... van de kapper naar je flirt, van de super naar je bootcamp. De dag is van jou. Vivit. En door. Het is sale bij Scapino. Met kortingen tot 50%. Op heel veel schoenen, kleding en accessoires voor het hele gezin. Neem die stap. Scapino. Het zijn de warme winterweken van Alping. Daarom hebben we extra veel wintervoordeel op al onze bedden, boksprings, matrassen en beddengoed. Gun jezelf rust deze winter en zoek de warmte op bij een van onze Alping-winkels of in onze webshop. Alping, met liefde. Nu tot 50% korting op heel veel schoenen en kleding. Neem die stap. Scapino. Dat is de kunst van Simpel. 3 gig data, 500 sms'jes en 250 minuten voor maar 57. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. We wensen je het allerbeste voor 2023. Mag ik jou bij deze een fantastisch gelukkig 2023 wensen? Je hoort zometeen Dean Lewis na Willy William.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 De hard geworden oliebollen de prullenbak ingesmeten... en eh, nou, waarschijnlijk een hoofdpijn waar je geen paracetamolletje tegen kan slikken. Mag ik je bij deze een ontzettend fijn 2023 wensen? En dat alles waar je van droomt uit mag komen. Komend jaar gaan we weer eh, vullen met een lach. Enorm veel mooie radiomomenten maken. En natuurlijk de allerbeste nieuwe muziek. Gisteravond eh, rond dit tijdstip stond ik waarschijnlijk met in mijn ene hand een oliebol... en in de andere ja, een, een glas met, eh, met alcohol.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 Vijf voor twaalf, het kan de beste overkomen. yeah, Vijf voor twaalf. Yeah, yeah, yeah. Na, vijf voor twaalf. het kan de beste overkomen. Het kan de beste overkomen. Al ben ik misschien net te vaak door het oog van een naald gekropen. net. hoe vind je het zelf nou gast? Want je blijft maar zeggen echt, ik ben er bijna. Het is weer kantje boord, dus ze op, want de tijd ik door. Taper Gray en 1035 hoorde je op 538. En weet je dat uh, eh, Chesto een speciale versie heeft gemaakt van deze track voor Oud en Nieuw, gisteravond dus. Die klonk zo. Lekker wel, toch? Doe me een beetje denken aan uh, Craze, Do It To It. Als je nog eh, verboden middelen in je lichaam hebt... dan hoef je er niet voor te schamen dat je toch spontaan weer aan het dansen was. Geeft helemaal niks. Benson Boone komt er zo meteen voor je aan... na Ronde en Bright Eyes. Bright eyes so sick of this feeling. I'm bringing me down, I'm shining me out, it's getting too easy. I got stuck in a season. I'm done with the gray, I'm walking away from all of my demons. spinning the world first. Out with the past, it no longer hurts, it no longer burns, it no longer works. Yeah, I'm not mad, I did all the work. No longer sad, I'm putting me first. Out with the past, it no longer hurts, it no longer burns, it no longer 538. You fill me up till you're empty. I took too 538 met Benson Boone en Ghost Town. Goedenavond. Zondagavond 1 januari. En klaar voor het nieuwe jaar? Klaar voor een nieuwe werkweek? Of moet ik je daar nog niet aan herinneren? Nou, geniet dan ondertussen nog maar even van de muziek. Davina Michelle, I Love Me More naar Will I Am en Eva Simmons. If you love it like I love it. say nothing gone to waste. Cause you fucked me up in 30 days. I practiced all the words I scream. If I'd cross your ugly ass one day. I die Alvaro Soler. Weekend is 538. Ben je een beetje bekend met de naam Roy Sullivan? Dat is de man die het eh, wereldrecord in handen heeft... voor het vaakst geraakt worden door de bliksem. Roy die werd in 1972 eh, voor het eerst geraakt toen hij aan het werk was. Daarna nog zes keer. En de angst bij Roy werd op een gegeven moment zo erg... dat als hij een donkere wolk in de verte zag... die in zijn auto stapte en zo hard bleef reden tot hij kilometers ver van die wolk weg was. Het wordt dus nog triester, want alle vrienden en familie van Roy wilden niks met hem te maken hebben. Uit angst dat ze dan ook ooit geraakt zouden worden als ze in zijn bijzijn waren. Uiteindelijk werd eh, Roy zo psycho van zijn angst, zo psycho, dat hij besloot zelf de stekker nou, eruit te trekken. Eigenlijk best wel heel snel, toch? Een behoorlijk electric life, kan je zeggen. Die megaklapper Electric Life van Duncan Lawrence hoor je zometeen na Megan Trainer. Dit is Made You Look. could have my Gucci on. I go in my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you, what you, what you gonna do? Ooh. Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up. Gonna make your glasses steam. Ooh, Tell me what you, what you, what you gonna do? look, yeah, I look good in my Versace dress. But I'm hotter when my morning hair's a even with my hoodie on, I made you look. I made you look. hmm And once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. 538. Jouw 538. close my Flowers, Rihanna. This is what you came for op 538. Zondagavond en januari. Gelukkig nieuwjaar. Door hier. En als je ouders je ooit vertellen dat je nooit mag stoppen met school... Denk dan even terug aan wat ik je nu ga vertellen. Producer Metro Boomin die stopte met school om zich volledig te storten op het maken van muziek. The Weeknd die stopte met zijn opleiding om de wereld rond te gaan reizen in een busje. Hij is trouwens nooit verder gekomen dan Amerika. En 21 Savage is een schooldrop-out omdat hij veel beter was in een andere activiteit. Namelijk wiet verkopen. <laughs> Ja. Het trio kwam samen voor deze enorme klapper van een 538 favorite. Dit is nu Creepin' op 538. you I'm 너와 함께 날아가. When I'm without you, I'm crazy. 자, 어서 내 손을 잡아. 538 komt hier een berichtje binnen van eh, Leo. Die stuurt, hey Jordi, ik had zo ontzettende honger... en ik ben nog steeds zo ontzettend brak van oud en nieuw... dat ik in mijn eentje gewoon een bitter garnituur besteld heb voor thuis. Het komt net binnen, ik ga er heerlijk van genieten. En om het dan helemaal compleet te maken... zou je dan alsjeblieft All By Myself van Alok en Singala willen draaien. Nou Leo, speciaal voor jou en je bitterballen. All By Myself nu op 538. I lost my own belief. Oh, something breaking me was overcome. streets, even in good company, I want. doing it, doing it. 538. La Jouw hits, jouw 538. Het is sale bij kleertjes.com. Tot wel 70% korting op topmerken voor kinderen van 0 tot 16 jaar. Laat ze stralen. Kleertjes.com. Kijk, hier doen we het allemaal voor bij Bridgefund. Blije ondernemers. 24 uur geleden vroeg Bas bij ons een lening aan. En vandaag staat het geld al lekker op zijn rekening. Zonder gezeur over jaarcijfers en zo. Dus Bas, die is helemaal happy. Bridge Fund. Make money smile. Je fit voelen begint nu. Bij Basic Fit. Dus gun jezelf dat goede gevoel en maak van fitness jouw basic. Word nu lid. Krijg een sport als cadeau en sport 5 weken gratis. Basic Fit. Go for it. Geld nodig voor een debiteurenoverbrugging? Check je mogelijkheden op bridgefund.nl. Stel, je werkdag klinkt zo easy als... Zorg dan dat je avond zo easy klinkt als... Generation Easy. EasyToys.nl Lekker was toch nooit zo? Lekker was toch nooit zo? Lekker was toch nooit zo? Vega. Vales, lekker was toch nooit zo vega? Gisteren besteld, vandaag gekomen. Ga naar easytoys.nl. Je laptop. Hij doet het nog, maar hij is onwijs traag. Hoog tijd voor een nieuwe dus. Alleen, welke wordt het? Geen paniek. We hebben de laptop die voldoet aan jouw wensen al laten bouwen. Je vindt hem als Coolblues keuze op coolblue.nl. In januari gaat La Cubanita all in. Dit betekent onbeperkt genieten van de lekkerste tapas. Inclusief drankjes en een dessert. Dit alles al vanaf 34,50 per persoon. Reserveer snel bij lacubanita.nl Nu bij Koebloe. 80 euro korting op de adviesprijs van de Lenovo IdeaPad Windows Laptop. Bestel hem in de Koebloe app. In het nieuwe SBS6-programma De 10 Vragen stelt Rob Kemps aan onder andere André van Duin, Paul de Leeuw en Jeroen Pauw 10 levensvragen. Wie zou je terug willen halen uit het hiernamaals? Dan zou ik mijn vader terughalen. Ik had nog wel iets meer relatie willen hebben met hem. Vanavond om 5 voor 10, De 10 Vragen op SBS6. Wat een meesterwerk, hè? En dan de hamvraag-app. Wat is het waard? Dat is de kunst van Simpel. 8 gig data, 500 sms'jes en onbeperkt bellen voor maar 10 euro. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. 2023 begint pas echt goed met een staatslot. Want de jackpot van 10 januari staat op 16,3 miljoen euro. Ja, netto hè, want de belasting betalen wij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus. KNAP is de ideale bank voor ZZP'ers. Met een compleet bankpakket voor een vaste, lage prijs. Nu het eerste jaar 50% korting voor starters. Knap. De bank voor ZZP'ers. Ook in 2023 heeft Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 450 miljoen euro belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel dus 18+. Plus. Radio is 538. Teksten op Erasmusbrug kwamen vanuit een flat. 538 Nieuws, ANB. De racistische projecties die op de Erasmusbrug te zien waren... kwamen niet vanaf een boot, maar uit een flat in de buurt. Dat zegt de organisator van de afgeblazen vuurwerkshow tegen het AD. Volgens hem moeten de daders professionele apparatuur gebruikt hebben om de tekst van zo'n grote afstand op de brug te krijgen. Bij een skiongeluk in het Oostenrijkse Tirol is een Nederlandse vrouw om het leven gekomen en haar vriendin zwaar gewond geraakt. Volgens plaatselijke media zijn ze uitgegleden op een steile berghelling die bevroren was. De partners van de slachtoffers waren ook aan het skiën, maar zij bleven ongedeerd. Een jongen van 13 uit Rotterdam moet twee vingers missen. Hij stak vuurwerk aan dat eerder niet was afgegaan. Volgens de politie bleek het te gaan om zwaar illegaal vuurwerk. Gisteren raakte ook al een jongen van 11 zwaar gewond door vuurwerk. Artsen moesten zijn hand amputeren en een van zijn ogen verwijderen. Stefane Cox is komend seizoen niet meer te zien als pitreporter bij de Formule 1 races op Viaplay. Ze vindt het na één jaar welletjes geweest. Ze gaat zich weer concentreren op haar studie rechten en wil zelf ook weer gaan racen. Wie Stefane opvolgt bij Viaplay is nog niet bekend. En dan het 538 weer door weer.nl. Vanuit het zuiden krijgen we regen en dat houdt aan tot en met morgen. En dan wordt het ook een graad of 10. Dinsdag wordt het iets beter, maar daarna opnieuw regen. En als je meer wil weten over het weer, kijk dan even op weer.nl. Nu bij Koebloe. Tot 15% korting op de adviesprijs van Samsung Bespoke witgoedproducten. Bestel de beste voor jou in de Koebloe-app. In het nieuwe SBS6-programma De 10 Vragen stelt Rob Kemps aan onder andere André van Duin, Paul de Leeuw en Jeroen Pauw 10 levensvragen. Vanavond om 5 voor 10, De 10 Vragen op SBS6. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen de coöperatieve Rabobank. Open je ZZP-rekening op rabobank.nl slash zzp of in de Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Dat is de kunst van Simpel. 8 gig data, 500 sms'jes en onbeperkt bellen voor maar 10 euro. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. We wensen je het allerbeste voor 2023. En hele goede avond. De laatste twee uurtjes van 1 januari gaan in. Je luistert naar 5 uur zo zometeen George Ezra naar Cloud. Dit zijn mijn laatste woorden, ça c'est mon dernier mot. je dat je bent. Oké, okay, mijn hart dat breekt dus zo. Sta met me als bij de deur. Ça veut brisé mon cœur. Oui, mon cœur. Hey. Is dit de laatste ronde? C'est dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. tout le monde. Cette musique ni de sorte, l'art de ma danse, un taux de zone. On des Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi C'était ton choix, mais c'est que. La da da da da da da. c'est mon dernier mot. But she moves like lightning, and she counts to three. She turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, Green, green girl. Green Green Grass. En uh, ken je deze track nog? Ah je wel toch, Infinity van de Guru Josh Project. En ondanks dat ze 2022 niet meer bestaan... is de man achter die groep nog steeds actief in de muziekwereld. Klaas, zo heet hij. En eh, heeft gloednieuwe muziek gemaakt die beter in de smaak valt dan een appelbeignet die je wegspoelt met een slokje champagne. Het is de Dance Smash voor deze week. Samen met Sari is dit Fantasy. Close your eyes, what you see. Unstoppable. keer Ah, dat Amerika het land van de totale gekte is, dat hoef ik je waarschijnlijk niet te vertellen. Voeren ze overigens ook lekker door in hun wetgeving. Zo is het in LA, Los Angeles, bij werd verboden om jouw hond, ja, bovenop een andere hond te laten zitten. Maar wel alleen als je in een straal van 275 meter van een kerk bent. Kost je trouwens 250 dollar of een gevangenisstraf van 6 maanden. En nu moet jij me vertellen in welk universum iemand ooit zou kiezen voor de gevangenisstraf in plaats van 250 <laughs> dollar. Nou, deze gasten, die komen er vandaan. Dit is Telecast en hun klapper Body to Body op 538. Correct, een 90s kid hoorde je op 538. Tijd om even wakker te worden met Shouts and Love Tonight... in die heerlijke David Guetta remix op 538. 538. 538. Ed Sheeran. Joel Corey en David Guetta. Shawn Mendes. Jouw hits, jouw 538. You never know how good you have it. Uh-huh. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. uh I know. supposed to do. It's hard for me to let go of you, so I'm just trying to hold on. without you. I'm trying to protect myself, but only you know how to. Yeah. closer now. I gotta know, I gotta know. Irene Love. En heel even terug naar gisteravond, 9 uur. 538 Dance Department. Iedere zaterdagavond hoor je Armin van Buren met de allerbeste dance tracks. Gisteravond waren dat de 50 beste dance tracks van 2022. En Armin was die drie uur niet alleen. Nee, hele grote namen zoals John Summit kwamen langs, Maupi. Er werd nog gebeld met La Fuente over zijn afgelopen jaar. Want dat was natuurlijk ook krankzinnig met I Want You als een van de grootste dancehits van dit moment. En Martin Garrix kwam ook nog langs. Armin vroeg aan Martin wat zijn favoriete track van het afgelopen jaar was. En ook naar zijn andere hoogtepunten. Nou, ik denk dat uh, nou, deze er sowieso tussen zat als hoogtepunt. Nieuwe muziek van hem dit jaar met een compleet nieuwe sound.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 Zo werd haar album Midnight in de eerste week meer dan 1 miljard keer gestreamd. Het werd daarmee het meest gestreamde album in één week tijd op Spotify. Ze scoorde in Amerika de meeste top 10 hits als vrouwelijke artiest. Die teller die staat trouwens op 40 top 10 hits. En haar concert was binnen 20 uur al voor 90% uitverkocht. En dat komt dan weer neer op 2 miljoen verkochte stoeltjes. Kun je de cijfers nog bijhouden? Ik heb het natuurlijk over Golden Girl Taylor Swift. Je hoort haar nu met haar nieuwste. Dit is Anti-Hero. I have tired of my masking. de script op 538 berichtje binnen van uh, Saar. Die stuurt, hey Jordi, zou je alsjeblieft Maan en Goldbaum met stiekem willen draaien? Saar, tuurlijk, ga ik gelijk in het nieuwe jaar voor je regelen.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 En moet je 4 of 8K, dat is lastig kiezen. Bepaal het juiste formaat in de Coolblue-app en kijk op coolblue.nl voor uitgebreid advies. Zonder pittige termen. Coolblue. Alles voor een glimlach. Wat als je ontdekt dat je nu via Ziggo eindeloos entertainment kan streamen op Disney+. Van je favoriete klassiekers tot de nieuwste films en series. Schat, kan jij even 15 zakken popcorn halen? Ook dit gewoon bij Ziggo. Zoek en kijk nu met het grootste gemak de mooiste verhalen van Disney Plus op je tv. Ziggo, enjoy it all. Are you ready for Down the Road? Down the Road is terug. Gordon gaat op roadtrip met jongeren met het syndroom van Down. Ze verleggen hun grenzen en overwinnen hun angsten. Dat gaat mij niet lukken. Ja, wel natuurlijk. Alles lukt jou. Het nieuwe seizoen van Down the Road. Dinsdag om half negen op SBS6. Ook dit jaar vind je op actievandedag.nl weer veel scherpe deals. Met kortingen tot wel 50%. Op onder andere Tina, de Tina Turner Musical, Dierenpark Amersfoort en nog veel meer. Ga naar Actie van de Dag voor sowieso een goede dag. Het zijn de warme winterweken van Alping. Daarom hebben we extra veel wintervoordeel op al onze bedden, boksprings, matrassen en beddengoed. Gun jezelf rust deze winter en zoek de warmte op bij een van onze Alping-winkels of in onze webshop. Alping. Met liefde. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik ging op reis door een land dat ooit betoverend was, vocht voor mijn rechten in Chili en ging op zoek naar de waarheid in de Duitse Alpen. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees nu Gletscher van Suzanne Vermeer of kies uit meer dan een miljoen andere verhalen om te lezen of te luisteren vanaf slechts 9,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/kobo. Wat een meesterwerk hè? En dan de hamvraag-app. Wat is het waard? Dat is de kunst van Simpel. 8 gig data, 500 sms'jes en onbeperkt bellen voor maar 10 euro. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. Ja, het is winter. Hou jij ook zo van dat gevoel van ijskoude wind in je gezicht? Met verkleumde handjes thuiskomen en binnen weer heerlijk opwarmen? Het zit allemaal in een onweerstaanbaar lekkere kop chocomel. Met slagroom. Want wat voor weer het ook is deze winter, het gevoel blijft altijd hetzelfde. Chocomel, de enige echte. Radio is 538. Nederlandse vrouw omgekomen bij ski-ongeluk. 538 Nieuws, ANB. In Tirol in Oostenrijk is een Nederlandse vrouw overleden bij een ski-ongeluk. Volgens Oostenrijkse media gleed ze van een bevroren berghelling af en botste tegen een boom. Haar vriendin, die ook naar beneden stortte, raakte zwaar gewond. De partners van de twee vrouwen bleven ongedeerd. In zijn eerste speech als president van Brazilië heeft Lula da Silva hard uitgehaald naar zijn voorganger Bolsonaro. Volgens hem heeft Bolsonaro massamoord gepleegd door de coronapandemie niet serieus te nemen. Hij deed het al van zijn griepje. Volgens Da Silva mag Bolsonaro daar niet zomaar mee wegkomen. In een Mexicaanse gevangenis, niet ver van de grens met Amerika, zijn tien bewakers en vier gevangenen doodgeschoten. Door stond een vuurgevecht tussen gevangenen onderling, maar ook met de bewakers. Het leger is ingezet en het is er inmiddels weer rustig. Wel zouden 30 gevangenen zijn ontsnapt. En bewoners van een straat in Heemskerk gaan als miljonairs het nieuwe jaar in. Daar is namelijk de postcode kanjer van bijna 59 miljoen euro gevallen. Het geld wordt verdeeld onder alle deelnemers met de winnende postcode. Vorig jaar viel de postcode Kanjer in Reuver in Limburg. 538 weer door weer.nl. Vannacht regent, komt af naar een graad of 9. Morgen eerst nog regen, daarna vaker droog en het wordt 10 graden. En voor de details kijk je op weer.nl. Het zijn de warme winterweken van Alping. Daarom hebben we extra veel wintervoordeel op al onze bedden, boksprings, matrassen en beddengoed. Gun jezelf rust deze winter en zoek de warmte op bij een van onze Alping-winkels of in onze webshop. Alping, met liefde. Stel, je werkdag klinkt zo easy als. Zorg dan dat je avond zo easy klinkt als. Generation Easy. EasyToys.nl Dat is de kunst van simpel. 8 gig data, 500 sms'jes en onbeperkt bellen voor maar 10 euro. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. Gisteren besteld, vandaag gekomen. Ga naar easytoys.nl. Oh, dit zijn de beste dagen om een frisse neus te halen. Ja, helemaal een lekkere warme jas. Te gek is die. Waar heb je hem vandaan? Uit de wintersale bij Zalando natuurlijk. Bespaar nu tot wel 50% op wintermode, streetwear, beauty en meer in de wintersale bij Zalando. We wensen je het allerbeste voor 2023. Ja, een hele goede avond. Laatste uurtje alweer van 1 januari. Je luistert naar 538 met Lewis you Forget Me, Air Purple Disco Machine. Dit is In The Dark. Forget Me, hoorde je op 538. Wilbers onthulde laatst dat hij een slechte relatie heeft met het Duitse publiek. Niet dat hij ze niet leuk vindt, tegendeel zelfs. Nee, het Duitse publiek lijkt niet echt te vallen voor de zoetsappige liedjes van de Schot. En daardoor waren er nog gigantisch veel plekken vrij bij zijn aankomende concert in Duitsland. Met de nadruk op varen. Want vlak na het interview waarin hij dit vertelde... gingen de tickets als warme broodjes over de toonbank. Fijn dat je erbij bent op deze nieuwjaarsdag. Brakke nieuwjaarsdag. Voor mij in ieder geval wel. Ik denk voor jou ook. Je hoort uh, zometeen Clean Bandit en Jazz Glynn... na de ex-dance smash van Felix Jane en Ray Dalton. Dit is Call It Love op 538. wanna fall into ya, Make me wanna shout it out like a high. Why don't we call it in love. No sleep, running on a dream. Down a golden coastline. 538. Jouw 538. bottom Amerikaanse Manneskin en The Loneliest op nieuwjaarsdag. En dat we ondertussen in 2023 zitten is vooral goed nieuws voor de fans van Ed Sheeran. In november van 2022 plaatste hij een foto op zijn social media... waarin hij vertelde dat hij even een kleine break zou nemen tot het nieuwe jaar. En dan is natuurlijk wel de grote vraag... wat we de komende 364 dagen van hem kunnen verwachten. Maar ik heb het even opgezocht... Hij is al druk bezig met het opnemen van nieuwe videoclips voor zijn nieuwe album. Er komt waarschijnlijk weer een documentaire over onze roodharige vriend. En natuurlijk zijn wereldtour, waarbij hij ook Amsterdam twee keer op zijn kop gaat zetten. En dan hoor je hem ook nog hier op jacht. Dit is Celestial, Ed Sheeran. You see tonight, it could go either way. Hearts balanced on a razor blade.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 I'm so done with thinking through all the things I could have been. And I know you wanted to. All it takes is that one look you do. And I run right back to you. You cross the line. And it's time to say F you. What's the point in saying that when you know how? can just take it back. But shit just don't work like that. You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Guess I'm stuck with you, and that's that.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 er zijn best wel wat artiesten die naast hun zangcarrière nog wat nevenactiviteiten voor zichzelf bedacht hebben. Ariana Grande natuurlijk, die acteerde in de beginjaren van haar carrière in een kinderserie. Irem dito voor Tate McRae, die deed de stem van, komt ie, Spotter Splatter Splash in de kinderserie Lala Loopsie. Pestering someone into changing their mind is my specialty. Consider it done. Ja. <laughs> Toch leuk. En tot slot deze gast, Troy Sivan. Zo was hij ooit stand-in voor de jonge versie van Hugh Jackman in de Wolverine films. Hij maakt nu vooral muziek en heeft het acteren in het verleden gelaten. Met brouw is het samen You Know What I Need op 538. we only cared about the fall, there was no way to know that we would get now. Too early to stay worried about us all. Before we knew what we were both about. And now we're stuck in holding. Everything is frozen. We're faking safe and sound. Man, I can't keep picking up each time you call. If everything I say just is down. You're all that I want. You're all that I keep on burning. No, I can't leave you. The world will keep on turning. But I'm thinking lately, what's so concerning? Soon as I leave you, I just keep on hurting. And once we're off the tracks, it falls apart too fast. And we've been scared for too long. Never get to thinking, it all keeps coming back. Yeah, you're all that I want, you're all that I need. And if it hurts, baby, I don't want it. You're all that I want, you're all that I need. And if it hurts, baby, I don't want it. Oh God, baby, let's not lie, you know you don't. just try to be honest, cause you're all that I jouw 538. Stars en 538. Weet je nog, die onverklaarbare run op wc-papier <laughs> tijdens de coronaperiode? De tijd dat je mensen apatros de supermarkt uit zou wandelen... met een 12-pack vierlaags extra zacht voor de billetjes toiletpapier. Nou, er is een eh, nieuwe run op een product, maar dan door de Duitsers... die massaal naar Nederland komen... omdat er een gigantisch tekort is aan pijnstillers in Duitsland. En dus komen ze het maar bij ons hier over de grens halen. Nou, staan we wel weer kiet. Wij vuurwerk halen in Duitsland. Dan mogen zij weer wat paracetamolletjes van ons hebben. Gelukkig hebben we Fleming zijn audioverdoving nog.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 Jouw 538. Zij zijn culo, I can't read you. My sexy Mona Lisa. Can't tell if you gon' leave here or if you wanna stay. Je hebt gewoon de eerste dag van 2023 alweer overleefd, joh. De zondag is bijna voorbij, nog met een paar minuutjes... met Imagine Dragons en Bad Liar. Eerst hier, Pfizer Reap. One Last Time. In my head right now, voices too loud. I can shut them up. Try to fake the fun, I can slow down. for us. mensen al laten bouwen. Je vindt hem als Coolblues keuze op coolblue.nl. Start het jaar lekker in balans met Optimal. Want alles van Optimal is vol van smaak, heeft 0% vet en geen toegevoegde suiker. Je kiest dus voor iets lekkers en iets goeds. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Koffielover? Dan is onze limited edition Quark mochaccino echt iets voor jou. Nu bij Koebloe. 80 euro korting op de adviesprijs van de Lenovo IdeaPad Windows Laptop. Bestel hem in de Coolblue app. 2023 begint pas echt goed met een staatslot. Want de jackpot van 10 januari staat op 16,3 miljoen euro. Ja, netto hè, oh, want de belasting betalen wij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren, staatsloterij. De spel van Nederlandse Loterij, speelt bewust 18+. Plus. In januari gaat La Cubanita all in. Dit betekent onbeperkt genieten van de lekkerste tapas. Inclusief drankjes en een dessert. Dit alles al vanaf 34,50 per persoon. Reserveer snel bij lacubanita.nl. Ook in 2023 heeft Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 450 miljoen euro belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel dus 18+. Plus. Ken jij het dan, het nieuwe wonen en werken? Deel je huis of kantoor nog slimmer in. Voor wat je tijdelijk niet nodig hebt, biedt Allsafe de ruimte. Goed beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe. Mini-opslag. Het is sale bij kleertjes.com. Tot wel 70% korting op topmerken voor kinderen van 0 tot 16 jaar. Laat ze stralen. Kleertjes.com. Nu tot drie maanden gratis opslag. Plus gratis transport. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe geeft ruimte. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Open je ZZP-rekening op rabobank.nl slash zzp of in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Dat is de kunst van simpel data, 500 sms'jes en 250 minuten voor maar 57. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. Radio is 538. Politie pakt militair op na wilde achtervolging. 538 Nieuws, ANB. Na een wilde achtervolging is in Vlaardingen een automobilist opgepakt die militair blijkt te zijn, meldt het AD. De politie wilde hem in Den Haag aan de kant zetten vanwege zijn snelheid. Maar de bestuurder ging er vandoor en reed de A4 op. Onderweg ramde hij nog een politieauto voordat hij uiteindelijk in Vlaardingen werd klemgereden. Bij zijn arrestatie zou de politie ook hebben geschoten. Een skivakantie in Tirol is voor twee bevriende stellen uit Nederland dramatisch geëindigd, melden Oostenrijkse media. Twee vrouwen gleden tijdens het skiën van de steile helling af, waarbij één op een boom terecht kwam en overleed. De andere vrouw raakte zwaar gewond en ligt in een ziekenhuis in Innsbruck. Hun partners bleven ongedeerd. Elk jaar wachten ziekenhuizen weer in spanning af, want krijgen zij dit jaar de eerste nieuwjaarsbaby. Volgens Hart van Nederland is de kans groot dat het eerste kindje van 2023 is geboren in een ziekenhuis in Blaricum. Het nieuwe jaar was nog maar twee minuten oud toen daar baby Mave ter wereld kwam. Het meisje is kerngezond. En Michael van Gerven heeft zich geplaatst voor de halve finale van het WK darts. In Londen had hij een makkie tegen de Engelsman Chris Dobie. Van Gerven won met 5-0. Morgen speelt hij tegen de Belg Dimitri van den Berg. Op het WK ligt de nummer 1 van de wereld eruit. Curran Price uit Wales verloor van een Duitser. Price had een koptelefoon opgezet om het boegeroep van het publiek niet hoeven aan te horen. Het 538 weer door weer.nl. Vannacht regent, komt af naar een graad of 9. Morgen eerst nog regen, daarna vaker droog en het wordt 10 graden. En voor de details kijk je op weer.nl. 538. Jouw hits, jouw 538.